Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse importheffingen voor spullen en diensten uit China zijn ingegaan. Dat betekent dat zo'n beetje alles uit China meer dan twee keer zo duur wordt in Amerika. Trump opent graag de aanval op China als het gaat om de handel, vertelt correspondent Simone Tukker. Tijdens zijn campagne hoorden we heel vaak de woorden China, China, China. Dat werd zo'n beetje een, eh, een soundtrack, zou ik bijna willen zeggen, bij al die eh, campagnebijeenkomsten die wij eh, van hem hebben bijgewoond. Hij heeft eerder ook al een handelsoorlog uitgevochten met China. Dus ja, een vriendelijke behandeling, daar rekenen de Chinezen denk ik sowieso al niet op. Trump wil met het verder verhogen van de importheffingen laten zien dat samenwerken loont en tegenmaatregelen averechts werken. Later vandaag wordt duidelijk met welke maatregelen de EU komt. Het dodental van de ramp in de Dominicaanse Republiek is opgelopen naar 96. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Maandagnacht stortte het dak in van een club in de hoofdstad Santo Domingo... waar toen een bekende merenguezanger optrad. Hoe dat dak kon instorten, dat weten we niet vier mannen hebben bij Eindhoven een gevaarlijke stunt uitgehaald om een hond te redden. Die liep over de snelweg, waardoor auto's slingerden om hem te ontwijken. Vier collega's in een bestelbus zetten hun wagen stil met knipperlichten... en probeerden het verkeer tegen te houden. Ze renden daarna honderden meters achter de hond aan om hem te pakken. Dat lukte. Ze hebben hem toen naar een opvang gebracht. En Arsenal heeft Real Madrid met beide benen op de grond gezet. De Spaanse club is al jaren herenmeester in de Champions League. Maar in de kwartfinale gisteravond tegen Arsenal kregen ze te maken met Declan Rice. En die kan lekker vrije trappen nemen, was te zien bij Ziggo Sport. Rice, niet slecht! Oh! Hij zit! En Declan Rice breekt de ban in Londen. Arsenal leidt tegen Real in een tijd waarin eh, vrije trappenspecialisten uitsterven... zien we hier even Declan Rice een bal erin kegelen. Van eh, meer dan 20 meter. Perfect, perfect. Het werd uiteindelijk 3-0 voor Arsenal. Volgende week is de return. Dan krijg je het weer nog. De dag begint met wat wolken. In het noordwesten blijft het grijs, maar op andere plekken trekt het open... en is er vanmiddag weer veel zon.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 Meer dan de helft van de anderhalf miljoen longpatiënten gebruikt medicatie die slecht is voor het klimaat. Ook zijn er zorgen over PFAS die door het gebruik van de astmapufjes in het milieu belanden. Longexperts zeggen dat veel patiënten over kunnen stappen op minder schadelijke medicatie. De extra importheffing op Chinese producten die de VS had afgekondigd is vanochtend ingegaan. De heffing komt daarmee in totaal uit op 104 procent. Het dodental door het instorten van het dak in een nachtclub in de Dominicaanse Republiek is opgelopen tot zeker 98.